12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Roemenië is mogelijk de Picasso teruggevonden... die in 2012 samen met zes andere werken uit de Rotterdamse kunsthal werd gestolen. Onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad om de Picasso gaat. Het schilderij is gevonden door de Roemeense schrijfster Mira Feticu... die in Nederland woont en een anonieme tip kreeg. Bij demonstraties tijdens de intocht van Sinterklaas... zijn in het land zeker 19 mensen opgepakt... Vooral waar zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet elkaar troffen was het onrustig. De landelijke Sinterklaasintocht op de Zaanse Schans verliep goed. 30.000 mensen kwamen kijken. Volgens de burgemeester van Zaanstad zijn er vier aanhoudingen verricht. De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een voormalige militieleider uitgeleverd... aan het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Na de staatsgreep in 2013 door moslimrebellen... zou Yekatom de leiding hebben gehad over een christelijke militie... die systematisch aanvallen uitvoerde op de moslimbevolking. De Verenigde Staten weigeren nog altijd de Turkse geestelijke Gulen uit te leveren aan Turkije. Turkije dringt sinds de mislukte coup van 2016 aan op uitlevering van Gulen... die al twintig jaar in ballingschap in Amerika woont. Maar de Amerikaanse regering heeft Turkije laten weten dat er concreet bewijs moet zijn om een uitleveringsprocedure in gang te zetten. De agrarische sector gaat trainingen organiseren voor dierenartsen en andere bezoekers van boerderijen om suïcidaal gedrag bij boeren te herkennen. Dat meldt het televisieprogramma Nieuwsuur. De zorgen over zelfmoord in de sector nemen toe, maar om hoeveel boeren het precies gaat is niet bekend. Uit onderzoek in buurlanden blijkt dat suïcide onder agrariërs beduidend vaker voorkomt dan gemiddeld. En dan het weer. Het is vannacht helder en koud. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt. Morgen is het zonnig, het wordt een graad of 7 en er staat een matige noordoostenwind. Maandag is het wisselend bewolkt en wordt het 6 of 7 graden.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 Disco night. Colored squares, flashing lights, getting bold. Disco night. Colored squares, flashing lights, getting bold. Disco night. Colored squares, flashing lights, getting bold. This this this colored squares, flashing lights, getting bold. Disco night. Colored squares, flashing lights, getting bold.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 I guess that I'm not good enough for you. I can tell the way they act and the attitude. I guess noise, Mr. Chiavistelli. J. Chiavistelli. And this is my house, baby. Listen. Show. We'll be right back. DJ Cavistelli. Mr. Chiavistelli DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. Listen up. What time is it? It's time to My House. My House. The radio show. There's a club All I want is pizza. Just wants pizza. All I want is pizza. When does the club All I want is pizza. Just wants pizza. God, I'm really drunk. pizza. When does the club shut? All I want is pizza. I just want some pizza. God, I'm really drunk drunk.